Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De familie van een loodgieter uit Vlaardingen wil beveiligd worden. Daar vragen ze om nadat er vannacht opnieuw brandende voorwerpen bij hun huis werden geplaatst. Al anderhalf jaar worden er aan de lopende band aanslagen gepleegd... bij het huis, bedrijfspanden en familie van Ron van Uffelen. Hij overleed zelf afgelopen maandag aan hartproblemen het is nog altijd onduidelijk wie er achter de aanslagen zit, zegt deze verslaggever van Omroep Rijnmond. Ron heeft natuurlijk zelf ook altijd gezegd, eh, ik weet niet wie het op mij heeft eh, voorzien. Eh, ik, heb heus wel wat vijanden gemaakt in mijn leven, maar ja, ik weet echt niet wie nou precies dit allemaal op mij gemunt heeft. Vanochtend zijn er twee mensen gearresteerd. Er zijn al vaker mensen opgepakt voor het plegen van aanslagen bij de loodgieter in Vlaardingen. Waarom hij doelwit was, is niet duidelijk. Het kabinet wil vanwege het tekort aan gevangenispersoneel... dat criminelen vaker taakstraffen krijgen in plaats van zelfstraffen. Ook zouden gevangenen sneller op een afdeling met minder bewaking moeten worden geplaatst. Dat is opvallend, want in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet staat juist dat criminelen zwaarder gestraft moeten worden. Let op als je van plan bent om een tweedehands auto te kopen. Verkopers zoemelen nog steeds volop met de kilometerstanden. Die worden teruggedraaid, zodat een wagen verkocht kan worden voor meer geld dan die eigenlijk waard is. Eigenlijk kan iedereen de klos zijn, zegt de vereniging Aanpak Tellerfraude. Tellerfraude komt eigenlijk voor bij alle soorten en maten auto's. Eh, men denkt wel eens dat dat alleen bij hele grote auto's voorkomt, maar juist ook bij kleine auto's eh, zien we vaak dat ook, eh, er sprake is van tellenfraude. wat je wel vaak ziet is dat hoe ouder een auto wordt, hoe minder relevant het is om ook een teller terug te draaien, want dan is het gewin gewoon veel minder. En wat we helaas vaak zien is dat eh, auto's met name die uit het buitenland komen... dat die eh, bovengemiddeld vaak teruggedraaid zijn. Het terugdraaien gebeurt trouwens niet meer met een boormachine in het dashboard zoals vroeger. Tegenwoordig wordt er gerommeld met de software. Het weer nog veel grijs en af en toe buien. Op sommige plekken kan daar ook onweer bij zitten.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 we wil je nou nog meer mensen? Kom op. Zijn jullie al wakker een beetje? Ik, ik ben al heel lang wakker. En Herb Albert ook met zijn Tijuana Brasse kan iemand blazen. welkom allemaal. En eh, wat gaan we doen vanmorgen? Nou, we dachten van een beetje radio maken. Daar heb ik altijd wel zin in op de woensdagmorgen. De dinsdagavond ook trouwens, dat is een heel ander programma. Daar ga ik nou niet over uitweiden, doe ik niet. En ik ben al op de foto gezet vanmorgen, is niet te geloven. Mijn eh, goede collega Willem Bruis, die eh, maakt op afstand een foto. En uh, moment ben ik eigenlijk een knappe man, dat is niet te geloven. Maar die muziek, die wil ik het even over hebben, luisteraars. Want muziek uit de jaren, nou ja, zeg maar 50 tot en met 80 zo'n beetje. Misschien een ze naar boven, hoor. Dat kan allemaal wel. Eh, maar dat was toch wel de lekkerste muziek. En je moeder die zou dat moeten weten. Maar Moesje, die zou dat moeten weten. Helaas leeft ze niet meer. Maar in de tijd dat ze wel leefde, ik weet, ze was gek op Glenn Gamble. En die plukte allemaal stenen uit de Rijn. Waarom hij dat nou deed, dat weet ik niet. Maar eh, het was ook nog een cowboy. Het was een mooie leren hoed dat hij op. Glenn Gamble. Knappe man hoor, uit Amerika. Mijn moeder was er helemaal gek van. Nou ja, eh, stenen uit de Rijn heb ik nooit begrepen. Dat hij een cowboy was, nou ja, daar kan ik mee leven. Maar hij heeft ook een liedje van gemaakt. Een Rijnstone Cowboy.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 Ergens daar boven op een wolkje in de hemel. Daar heb ze misschien wel meegeluisterd. En eh, haar fan bewonderd Glenn Gamble. Met Rhinestone Cowboy. Cowboy. Ja, luisteraars. Eh, cabaret, daar zit u misschien ook wel op te wachten. Ja, maar dat komt pas om half tien, hè. Even geduld nou, hè. Even rustig aan, hè. Neem eerst maar een lekker, uh, zo'n lekker keizerbroodje moet je even oven doen. Wordt die lekker knapper, lekker warm. En dan opensnijden, beetje roomboter ertussen plakje kaas, eitje erop. Beetje kruiden, dat doe ik altijd. Beetje van die kruiden. Lekker jongen, lekker, lekker ontbijten. kopje thee erbij, glaasje melk, is gezond. Dus eh, nou ja, luister naar het duif zou ik willen zeggen. Ik ging hier gisteravond voorbij, zal ik u dat iets eh, verklappen. Ik, ik hier die parkeerplaats af, hartstikke donker overal, s'nachts. En uh, daar viel mij toch wel op hoor, de nacht heeft duizend ogen. They say that you'll run around love. night has a thousand eyes. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. Cause the night has a thousand eyes, and a thousand eyes. about you. It's one of Bobby V's biggest hits. All right, right now I've got Mark Rudolph of North Hollywood, California on the line. Mark, are you there? Yeah. Mark Rudolph, for $1,000, can you give me the identity of our golden mystery group? Ja, dat... Er er ja, we gaan het niet meemaken, want het was uh, natuurlijk op een uh, album van de Carpenters wat u hoorde. Eh ja, the, Night Has a Thousand Eyes. Ik heb het ervaren vannacht, luisteraars. Ik heb het al eerder verteld. Uh, het was een beetje creepy, hoor. Hé, eh, hey, wie komt er nou de studio binnen? Our love is alive. Susie Quattro, ja. And so we begin. Ze komt stammelen in. Een beetje kreukel, zeker dreigen, dreigen verstapt of zo. Op het strand misschien. Our love is a flame. Quattro. Ze vertelde me zojuist, eh, volgende week maakt Gips eraf. Dus dan eh, zal het allemaal weer beter gaan. En wie was die meneer? Nou, dat was Chris Norman natuurlijk. Ja, liep liepen allebei een beetje te, eh, te stambelen hoor. Dus eh, ze kwamen hierin in stambelen. Ja. Nou, luisteraars, u moet me niet kwalijk nemen. Ik kreeg net een telefoontje van iemand die zei van... jij hebt, je hebt me van alles beloofd. Ik zeg, ik heb helemaal niks beloofd. Je hebt me van alles beloofd, duif. Ik zeg, ik heb je verdorie niks beloofd.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 Ben ik zal een trouw. bij Hans, Hans de Boy eh, begon het allemaal met uh, Annabel natuurlijk, die slep. Ja, ja. Iemand zei dat is Annabel, ze moet nog naar het station. Nee, dan haalt ze dat wel? Ik eh, reed zo goed en zo stom als ik kon. Ja, dat was Hans de Boy. Met Annabel, een van zijn grootste hit natuurlijk. Ik, ik, mijn eerste vriendin was Ruby. Nou, dat wil je niet weten, Ruby. Ken je dat, Ruby? Nou, ik, ik was in die tijd dat ik mijn been gebroken zat... in een invalide wagentje thuis te kniezen en dan ging zij naar, dan ging zij naar, de, naar de stad. Liet ze me zo zitten. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ja, dat, deed, dat deed ze ook, hè? hem er haar doen, ja. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. and the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Don't take your love to town. leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around. Ja, hij is allemaal zo'n dingetje hebben. Dus dan val je mooi in de prijzen. Ruby, eh, Kenny Rogers was dat natuurlijk met... Eh, Ruby, don't take your love to town. Eh, ik zie de mensen al op hun klokje kijken. Is het al bijna half tien? Ja, het is al bijna half tien. Tijd voor cabaret. En ik heb Harry Jekkers voor u bereid gevonden om iets te vertellen over Rick. Zijn we er klaar voor? We zijn er klaar voor. Nou, dat is een tijd geleden met Rick over kleine dikke gehad. Dat weet ik nog heel goed. Dat was heel erg geinig. Was. Dat was een hartstikke leuke middag. We hadden zitten kantelen, kantelen, kantelen. Niet normaal, man, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. en, uh... gezopen, gezopen. De dag erop, mijn kater had koppen. Ongelooflijk. Ja, en we hadden die middag hadden zoveel gezopen, want we hadden het gehad over intelligentie. Daar krijg je dorst van, jongen. God. En we waren heel eind gekomen. We waren erachter gekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip is. Hè? Maar dat je, je kon er één ding van zeggen, het was erfelijk. Dat wel, dat wel. Dat was vaak zo. Dat is toch zo? Als je slimme ouders hebt, word je vaak slim. Heb je stomme ouders, word je stom. Dat is gewoon zo. Rick heb dat nog heel goed samengevat die middag. Die zei, kijk, als, je vader ui heet en je moeder knoflook... dan kan je niet helpen dat je stinkt. rustig we waren nog veel verder gekomen hoor. Dat was, eh, we waren ook achtergekomen dat het stomste van stomme mensen was met z'n tweeën. Dat vonden wij tenminste. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij, dat ze dachten dat ze in hun leven oud slim konden worden. En dat weten die slimmen en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven hoor. Dan, eh. En toen, dat weet ik nog heel goed, toen was het bier op. Dat weet ik nog heel erg goed, Ik zeg tegen Rick, Rick, ik eh, pak er nog even twee. Hij zei, is goed, jackers, neem er voor jezelf ook twee mee. <laughs> en hij riep me terug en zei, jackers, je vergeet de lekken. Dus ik neem de lege flessen mee. ik zit in de keuken de lek in de kist. ik doe de ijskast open. Ik zeg, Rick, we zijn er aan, de ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die naar Afrika. Hij zei, jij als een geintje, er staat nog een volle kist op balkon. Hij zegt, niet stiekem roken daar. Ik zei, je uit je kop. ik neem vier bruine pretpalen mee. Ik zei, ja, twee voor jou, twee voor men. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Ik zeg, maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. Rick zegt verder, alles goed, Jackas? Ik zeg, ja, ik zeg, ik heb wat te veel zitten kantelen. bedoel, het, eh, ik zeg het wat verkeerd. Ik heb een artikel gelezen in de krant. En daar heeft een professor, dus officieel, een universiteit, studenten erbij, proefschrift. Die heeft bewezen, die heeft 2000 kinderen onderzocht van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke kinderen stommer waren als de dunne. Ja, en niet zo'n beetje Rick zei, jekkers, jekkers, jekkers. Dat geloof je toch zelf niet, zo? Daar ben je toch veel te dun voor. Ja, dat is een leuk geintje. Maar hoe verklaar je dat nou? Hè? Je hebt wel een grote bek, want ik snap het ook wel. Ik zeg, maar hoe verklaar je nou zoiets? Dat, dat, toch, dat is echt officieel gemeten. Dat verklaar ik, zeg ik, door servers. De mensen gaan goochelen met servers en dan goochelen ze die kant uit, komt er daar wat uit. Goochel je met diezelfde servers, die kant uit, komt er wat anders uit. Gewoon rot op met die servers. Ik zeg, jij met je grote bek. Ik zeg, reken jij dan met die servers eens wat anders uit? En ze zeggen, dat is helemaal geen punt. Hij zegt, zou dat is bijvoorbeeld hoe dat anders kan liggen, zoiets. Hè? Ja, nou, bijvoorbeeld kinderen worden geboren. Dat is gewoon zo. Ze worden dik, dom, slim, dun, door elkaar. Het geen flikker met elkaar te maken. Weet je want dat is allemaal gelul. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is wel zo. Intelligentie, daar kun je niks aan doen. Daar hebben we het net over gehad. Dat is gewoon zo. Dat is al meteen, ja, het is al duidelijk bij baby's. Meteen duidelijk. Op het concentratiebegoud. is het meteen al duidelijk. De ene baby die kan nog geen blok op de andere stapelen, weet je wel. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is En bij kinderen van 12 is het helemaal duidelijk. Dan is de kogel door de kerk. Dat zie je gewoon. De intelligenten die staan gewoon in 36 talen alvioot te spelen. En een dombo die zegt voor het eerst... <laughs> Mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en dan gaat het tegenwoordig om. Kijk, en dat maakt in feite eigenlijk helemaal niet uit, checkers. Want kijk, of je nou dom of slim bent, dat maakt niet uit. Pas als je het kan vergelijken, maakt het uit. Maar in het begin is dat niet belangrijk gewoon. Als jij slim bent, zit je in een slim milieu. Je is vaak zo'n slimme vader en moeder, slimme broertjes, zussen, slimme straat. Je zit, ja, eh, croissantjes met kaas te vreten, toch? Zo gaat het toch? Eh, met, met mes en vork 16 eh, graden muesli naar binnen te buffelen. Dat maakt allemaal niet uit. En die stommen die zijn anders bezig. Die zitten met een laag voorhoofd, met een lepel brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt geen flikker uit. Weet je Het gaat voort als het zootje bij elkaar komt. En waar gebeurt dat nou? Waar gebeurt dat nou? Op de basisschool. En dan ben je als dombo lul. Dan ga je er. Dan ga je er ineens aan. Want dan zit je dan op basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes. Toch? Die zitten te e-mailen met Dar Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven, weet je wel. Dan ben je als dombo lul. Want hoe stom je ook bent, die basisschool. één ding snap je meteen. Klote, de rest is slimmer. en die slimmen weten het ook. Dus die willen je vriendje niet zijn, want je bent stom. Je snapt de les niet, want je bent stom. Je kent het niet volgen allemaal. Je wordt door zo'n meester weggemoffeld achter een aquarium. je, met een bankje ergens. Je krijgt geen beurten meer. Je gaat je zitten vervelen. Dus wat doe je de hele dag? Ja, je gaat gewoon zitten vreten. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik daar Engels voor lullen. Weet je dat? Kijk, zo zit het in elkaar. En dan word je al een beetje dikker. Weet je, dan word je al een klein beetje dikker, hè. En dan kun je net met de gym, ben je net te lul, kun je net geen vogelnestje meer maken vanwege de pensie. Kijk, net niet meer bij en dan gaan ze je pesten. Weet je, omdat je geen vogelnestje kan maken. Gaan ze rijden, bollen, <laughs> laat je uithollen door een andere bolle. Ga bikkelhard, gaat. En dan ga je niet meer naar de gym, want je wordt daar gepest. Dus krijg je minder beweging, word je nog vetter, zo gaat het. Dan ga je sperbelen, je kent niet naar huis. Dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Begin je eigen vol te met broodjes peklap. Meters broodjes peklap. Je begint dat je oorlog naar binnen te gieten. je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je twaalfde heb je zo'n pens dat je bijna niet meer met je vingers bij de knoppen van de fruitkast kent. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Weet je wel? Zo'n professor Dr. Albert Hamstein. Van de Universiteit van Zoetermeer. Zo zeg dat, weet je wel helemaal niks te bewijzen. Moet, die moeten ergens een kant uitrekenen. Die denkt, ha, fan, weer een bolle van onderzoek. Zo gaat het vaak. Dus die gooit die schuifpui open, die flikkert de weegschaal naar binnen... die takelt die dombo erop, noteert het gewicht. Zegt tegen dat gozer, kan een beetje meekomen op school? En die bolle zegt, wat Want is te stom om ja te zeggen, want er kwam er helemaal anders uit, weet je wel? En dan doet die vent dat 2000 keer. Die zoekt allemaal van die bollen uit, weet je wel. En dan staat er in de krant... dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. significant, ja. Ik ben niet achterlijk, hè. Jongen, jongen, jongen. Eigenlijk zegt er maar, kijk, in feite ben je dus gewoon niet eh, dom omdat je dik bent, maar je bent dik geworden omdat je dom begonnen bent. Zo ken het ook wel. Hij zegt, het is altijd glazen met die cijfers. Weet je waar dat hele cijfer glazen op neerkomt? Ik zeg, nee Rick, zeg het eens. Hij zegt, één op de zes mensen heeft vijf anderen om zich heen. century cobblestone streets with the horse and the carriages to rest our feet. To the train and city tram came the birth of Mechanical Man. And with Mechanical Man came the automobile, Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began. just to know dat zou ook wel eens kunnen gebeuren de komende week. Volgende week, dat is natuurlijk de Grand Prix week, luisteraars. En Extinction Rebellion, die, die, eh, gaan protesteren hier. Die komen met de fiets. Vanuit Haarlem komen ze oprukken. Oprukken, zeg ik, met eh, klem. Komen ze oprukken naar Zandvoort. En nou heb ik me laten vertellen dat er nu al mensen van eh, openbare werken van Zandvoort... op het circuit borden aan het plaatsen zijn van niet harder als 100 km per uur. Dus Max, eh, dat eh, wordt nog moeilijk voor je, jongen... als je niet harder dan 100 mag. Max denkt bij zijn oh, oh, oh, hier komt het opnieuw. Gezeur om, uh, om het milieu en zo. Ja, Dat ik te hard rij en zo. Nee hoor, Max, je mag. Je moet winnen. When I see that girl go walking I see her look into his eyes. toch wel met die jongens te doen, hoor. De Fortunes, elke week hebben ze er weer last van, dan komt het opnieuw opzet. Ik weet niet wat dat is. Of het nou eh, te maken heeft met een soort reuma in je onderbeen... en eh, dat het dan omhoog geraapt. ik weet het niet. Maar ze kunnen nog wel leuk zingen, die jongens. En eh, daar, daar gaat het toch om. Lekker gouden oude muziek. we nemen er even een brekenweetje van. Een brekenweetje. Weet je wat een brekenweetje is? Nou, dit is een brekenweetje. De jongens die hebben van het strand afgeplukt eh, zojuist. zijn natuurlijk de Beach Boys. The Beach Boys Breakaway. Als u de studio wil bezoeken, vier keer kloppen. Drie keer maar ook. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. Ochtendoom met Knock Three Times. I can hear your music playing. I can feel your body sway. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling. Not three times on the ceiling if, if you want me. Mm-hmm. twice on the pipe. If the answer is no. Oh, my sweetness. Means you meet me in the hallway. lullaby means you ain't gonna show. If you look out your window tonight, pulling the string with the note that's attached to my heart. Read how many times. Oh, on the ceiling if you want me. Mm -hmm. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. Ja, luisteraars, gezellige band. Dawn was dat eh, met Knock Three Times. Uh, Freddy die had een eh, aantal vrienden. En had hij een bandje mee. Maar die waren altijd maar aan het dromen. Freddy en de Dreamers. En dan zei hij altijd, nou, we gaan muziek maken. I'm telling you now. Als u me wil helpen, dan kan, u me helpen de week doorzagen. En dan moet je gewoon naar mijn eiland komen. Ik heb een heel vrolijk eiland. Een band, uh, fenomenale band. Casey in de Sunshine Band. En er wordt heel wat afgezaagd hoor. Er eh, staat geen palmboom meer over in. gezellig dat u allemaal eh, naar mijn eilandje bent komen zwemmen. Sommigen hebben een bootje genomen, dus ook eh, goed hoor. Dat reken ik goed. En eh, nou, ik ben eigenlijk al klaar met zagen. De week is al doorgezaagd, maar ik kom straks nog twee uur langs bij u. Met ook twee keer cabaret natuurlijk. Dus dat gaat u allemaal meemaken, luisteraars. Hoe vindt u dat? Mooi, hè? Vrolijk ontbijt. Lekker genieten van, van je broodjes en je, en je eitje en alles wat erbij hoort. En een glaasje melk en nou ja, sudrans. Suderans hoort daar ook bij natuurlijk. En er hoort ook een eh, afsluitend plaatje, want het eerste uur, luisteraars, is alweer bijna voorbij. Maar ik ben nog lang niet voorbij. Ik, eh, ik blijf hier nog lekker twee uur hangen. En we gaan eh, Happy Together gaan we met de Turtles gaan we het, het laatste nummer inluiden. dat is hem niet, dat is hem niet, verdorie. Ik moet happy together hebben. Hoe kan dat nou, duif? waarom doe je dat nou toch fout, jongen? Oh, ik zie het al. Het, is een heel ander nummer. Het is een heel ander nummer. Neem me niet kwalijk, luisteraars.